TV 15 doden gevallen. De raketten zouden zijn neergekomen op een bakkerij en een restaurant. De NAVO erkent dat er aanvallen zijn geweest op Brega, maar niet dat er burgers zijn gedood. Volgens de NAVO was het doelwit een wapenopslagplaats en was die expres geplaatst in een woonwijk. Zo'n 50 mensen zijn in Barcelona begonnen aan een protestmars naar Madrid. Ze lopen naar de Spaanse hoofdstad om te protesteren tegen de hoge werkloosheid en de slechte economische vooruitzichten. Eerder vertrokken al actievoerders vanuit Valencia in het oosten en Cadiz in het zuiden van Spanje. De Spaanse acties begonnen in mei met demonstraties in de grote steden. In de Caucasus dreigt het conflict om de Armeense enclave Nagorno-Karabakh weer op te laaien. Armenië en Azerbeidzjan geven elkaar de schuld van het mislukken van topoverleg gisteren in Rusland. Nagorno-Karabakh is een Armeense regio binnen Azerbeidzjan die zich bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 onafhankelijk verklaarde. Armenië en Azerbeidzjan voerden er drie jaar oorlog om. De laatste jaren vallen bij beschietingen over hun weer zo'n 30 doden per jaar. In Hilversum is een jongen van 13 aangehouden omdat hij via Twitter een artiest had bedreigd. Om welke artiest het gaat wil de politie niet zeggen. De jongen werd aangehouden op het terrein van muziekfestival Hilversum Alive. De artiest die bedreigd werd trad daar op. De jongen is vanavond weer losgelaten. Later wordt bepaald wat er verder met hem moet gebeuren. Het weer vrijwel overal droog, maar het blijft vannacht wel bewolkt. Morgen eerst bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.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 NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. W Nightwalk ZFM's Dance Show. three, four, Land of dance, the land of dance. Check it out. The land of dance. The land of dance. DJ. DJ. DJ Stef. Cause you can't count is Stef uit België. Basto remix. Erachteraan Kid Massive en Peter met A Little Louder. En daarvoor draaide de Bass Jackers remix. En toen Sidney Samson samen met Maxi en het plaatje Panorama. En de volgende plaat is David Pareda samen met David Rodriguez met Don't Give Up.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 Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen. Drie andere burgers werden gedood in Damascus en Kousir bij de Libanese grens. Het leger deed daar invallen in wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de mensenrechtenorganisatie vluchten veel Syriërs daarvoor het geweld naar Libanon. Steeds meer mensen met beginnende dementie sterven door euthanasie.